Clemens Peters met het NOS Journaal. In Eindhoven is vlak voor middernacht een gewapende overval gepleegd... op een woning aan de Pieter van Androoylaan. De politie wist al snel drie verdachten aan te houden in de omgeving van het huis. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De bewoners van de woning zijn ongedeerd gebleven. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in twee Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. De man staat deze week terecht voor moord op twee jonge vrouwen in 1987. En gedurende dat onderzoek vond de politie bij hem thuis harde schijven met video's waarop te zien is hoe hij lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen waar hij werkte. Vanaf vandaag zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen... zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten... weer in acht te nemen. Verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. En ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur... moet weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. De Twentse derby in de Eredivisie is gisteravond gewonnen door de thuisspelende ploeg. FC Twente won in Enschede met 1-0 van Heracles Almelo. FC Twente stijgt naar de zevende plek in de Eredivisie. Heracles blijft staan op plek nummer 13. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen.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 جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن تحيت شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف هو فايون بحال كيريكو على ودك ما استرجع كومبا لوفيني ما بيبي بو لوفيني غنديرو فوضى hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. This is the hardest story that I've ever told flow voice in the street Jesus.